Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. 70 mensen onwel geworden door koolmonoxidevergiftiging. Volgens Belgische media zijn vijf slachtoffers er slecht aan toe. Een groep van zo'n 150 mensen was op de kartbaan... die pas dinsdag officieel wordt geopend. Waarschijnlijk werkte de afzuiginstallatie niet goed... en konden de uitlaatgassen niet wegkomen. Het Franse Openbaar Ministerie heeft Jean-Marie Le Pen in staat van beschuldiging gesteld vanwege een antisemitische uitspraak aan het adres van de zanger Patrick Bruel. De oprichter van het Front National deed de uitspraak in een filmpje dat in 2014 op de website van de partij stond. De pen haalt uit naar een aantal critici, onder wie Bruel. En over de zanger die van Joodse afkomst is, zei hij onder meer dat ze wel een oven zouden bouwen. In Hezen is de Brabantse politie tijdens een onderzoek naar een bedreiging op een hennepkwekerij gestuurd. Een jongen van 16 zou op een school in Valkenswaard iemand hebben bedreigd met een nepwapen. Hij werd aangehouden, net als een jongen van 14 die het nepwapen in zijn bezit had. In de woning van de jongen van 16 bleek een professionele hennepkwekerij te zijn ingericht met zo'n 200 planten. De twee jongens zitten dit weekend nog vast. België wil de komende twee jaar duizend nieuwe verkeerscamera's inzetten tegen terrorisme. Er komen onder meer zogenoemde superflitscamera's voor de Belgische politie. Die camera's kunnen acht rijstroken tegelijkertijd controleren en allerlei overtredingen signaleren. De Belgische politie hoopt ook dat via de verkeerscamera's op termijn gezichtsherkenning mogelijk is. De Belgische privacycommissie is kritisch en vreest een aantasting van de privacy. Het weer, het trekt sneeuw en in het zuiden natte sneeuw over en dat kan glad zijn. Minima vannacht tussen min 3 en plus 1 graden. In de loop van de ochtend droog en smiddags ook wat meer zon bij 2 tot 7 graden. Na het weekend veel zon en hogere temperaturen. Dit was het NOS Short.